Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag is teleurgesteld gereageerd op het vertrek uit de politiek van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Na de verkiezingen in maart vertrekt hij uit de Tweede Kamer. Hij wil ergens anders aan het werk, waar is nog niet bekend. Premier Rutte noemt hem een origineel mens, een vlijmscherp politicus... en zijn vertrek hartstikke jammer. Collega's uit de Kamer roemen hem om de goede samenwerking. Dijkhoff werd alom gezien als opvolger van VVD-leider Rutte. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat Azerbeidzjan en Armenië een wapenstilstand hebben gesloten. Na ruim tien uur onderhandelen hebben de landen afgesproken dat ze vanmiddag gevangenen en doden gaan uitwisselen. Die zijn gevallen in de strijd om de regio Nagorno-Karabakh. Ook gaan ze praten over een oplossing voor het conflict. Behalve Rusland willen ook Frankrijk en de VS bemiddelen. Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn uitdager Joe Biden gaat niet door. De commissie die het debat op 15 oktober moest organiseren heeft het afgelast... nu Trump besmet is geraakt met corona en niet wil meewerken aan een online debat. Het ziet er naar uit dat zowel Trump als Biden wel wil meedoen aan het geplande debat een week later op 22 oktober. President Trump ontvangt vandaag voor het Witte Huis naar schatting zo'n 2000 aanhangers. Hij zal ze toespreken vanaf een balkon. En iedereen in Nederland kan vanaf vandaag de corona-app van de overheid installeren. Die geeft aan wanneer je langer dan een kwartier in de buurt bent bij iemand met corona. Mensen kunnen dan in quarantaine gaan of zich bij klachten laten testen. De app werd dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. Vanmiddag is de officiële lancering. Het weer. Het is wisselend bewolkt. In het hele land vallen buien, soms met onweer en hagel. Het wordt vandaag maximaal 12 graden, maar er staat flink wat wind uit het westen... die het kouder doet aanvoelen. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Knoopend is de vertraging 20 minuten.